Marielle Hageman met het journaal. In een nachtclub in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn zeker 17 doden gevallen nadat iemand een handgranaat had laten afgaan. Op dat moment waren er zo'n 500 mensen binnen. Een aantal bezoekers is omgekomen door verstikking. Zeven verdachten zijn opgepakt. De taxichauffeur die in het centrum van Moskou inreed op een menigte... was waarschijnlijk dronken, zeggen autoriteiten in Rusland. Er zouden zeven mensen gewond zijn geraakt. De chauffeur had een Kirgizisch paspoort. De Duitse inlichtingendienst heeft tussen 1999 en 2006 bijna 2000 organisaties en bedrijven in Oostenrijk in de gaten gehouden. Zo blijkt uit de onthullingen van de krant Der Standaard. Op de lijst staan ministeries, bedrijven, goede doelenstichtingen, islamitische verenigingen en wapenproducenten. De BND rangschikte de instellingen en bedrijven in categorieën zoals betrokken bij witwassen en financier van terrorisme. De informatie werd vervolgens gedeeld met de Amerikaanse geheime dienst NSE. Op Pinkpop zijn twee Roemenen aangehouden met 53 telefoons op zak. Een medewerker van het popfestival zag de twee zakkenrollers bezig en schakelde de beveiliging in. Daarna zijn ze overgedragen aan de politie. De meeste telefoons zouden zijn buitgemaakt tijdens het concert van punkrockband The Offspring. Bij een fokkerij van Tekkels in Woerden heeft de politie 120 honden in beslag genomen. Volgens de inspectie waren de dieren verwaarloosd. Voorbijgangers hadden pups in kooien buiten zien staan. Ze gingen behoorlijk tekeer. De dieren stonden klaar voor vervoer. Sommige pups waren nog geen twee weken oud. De fokkers hadden volgens de politie geen vergunning. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst af en toe zon, later bewolkt. Het wordt 17 tot 20 graden.